De kans op redding van de DSB-bank is verkeken. Er zijn geen kandidaten meer om de bank over te nemen, dat hebben de bewindvoerders gezegd. Een faillissement van de DSB-bank lijkt daarmee onontkoombaar. Die beslissing wordt uiteindelijk genomen door de rechtbank. Het garantiestelsel voor spaarders treedt waarschijnlijk in werking als het faillissement is uitgesproken. Het moet voor nabestaanden makkelijker worden om erfenissen uit het buitenland te innen. Dat wil de Europese Commissie. Nu hebben nabestaanden te maken met het erfrecht uit twee landen. Als een Nederlander bijvoorbeeld een huisje in Spanje nalaat, geldt voor dat huisje het Spaanse successierecht. De Europese Commissie wil nu dat in alle EU-landen het erfrecht geldt van het land waar iemand woont. Het onderzoek naar de politieke steun van Nederland aan de oorlog in Irak wordt over drie maanden gepresenteerd. Oorspronkelijk zou het rapport voor 1 november klaar zijn, maar vorige maand werd al duidelijk dat de commissie meer tijd nodig heeft omdat er zoveel informatie is. Het wordt nu 12 januari. Groot-Brittannië is bereid 500 militairen extra naar Afghanistan te sturen. Groot-Brittannië heeft er nu ruim 9000. Premier Brown heeft als voorwaarde genoemd dat andere landen ook een extra inspanning doen, dat de Britse troepen over het juiste materieel kunnen beschikken en dat Afghanistan serieus werk maakt van de opleiding van eigen troepen. Ouderen en verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen worden steeds minder vaak vastgebonden. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans, een kenniscentrum voor de zorg. In de onderzochte instelling is het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen met een derde gedaald. Er worden steeds vaker bewegingssensoren gebruikt. Die waarschuwen het personeel als iemand zijn bed uitstapt of de kamer uitloopt. Zodat het niet meer nodig is patiënten vast te binden. Het weer... Zowel vandaag als morgen volop zon en tussen de 9 en 11 graden. Vannacht is er in het binnenland lichte vorst.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 van ZFM. ZFM. beautiful life can be. carved by another's hand. Oh. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. We don't try.